De automobilist was er vandoor gegaan. Later in de ochtend kon de politie de man aanhouden. Volgens de politie bleek bij zijn aanhouding dat hij had gedronken. Het aantal kinderen dat wereldwijd alleen op de vlucht is... is sinds 2012 vervijfvoudigd. Dat staat in een rapport van het Internationale Rode Kruis. Volgens de organisatie waren er vorig jaar 300.000 kinderen alleen op de vlucht. Ze lopen kans op seksueel geweld en mensenhandel. Het Rode Kruis pleit voor humanitaire hulppunten langs routes die migranten gebruiken. Een lijnbus die onderweg was van Amsterdam naar Frankfurt is vannacht compleet uitgebrand. Dat gebeurde op de A3, op 50 kilometer van Frankfurt. Alle passagiers konden de bus op tijd verlaten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Qatar stapt uit de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen. Het land wil zich concentreren op de productie van vloeibaar aardgas. Qatar is de grootste aardgasproducent ter wereld. Het land produceert 77 miljoen ton aardgas per jaar. Eind 2024 moet dat 110 miljoen ton zijn. Shell gaat de bonussen voor de top van het bedrijf koppelen aan concrete klimaatdoelen. Dat heeft de olie- en gasgigant afgesproken met de grote aandeelhouders. Vanaf 2020 steekt Shell elk jaar nieuwe stelt eh, Shell elk jaar nieuwe klimaatdoelen voor de korte en middellange termijn. Als die doelstellingen niet worden gehaald, heeft dat dus financiële consequenties voor de top van het bedrijf. Het weer, het is vrijwel overal droog. Mogelijk breekt de zon vanochtend even door. Vanmiddag en vanavond gaat het weer regenen. Het wordt een graad of 12.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 Zo. Ja, dat is van een ander programma dit. <laughs> nou denkt iedereen dat Zandvoort draait door begint. Maar dat is niet zo hoor. Nou, we lijken wel een beetje doorgedraaid ondertussen. Ah, ja. <laughs> nou, laten we het daar maar niet over hebben. Nou, dan even deze tune. Maakt het allemaal uit. Klinkt ook lekker. Nou, dit is eigen productie, hè, dit. Ja? Ja, dit is van mezelf. Ik vind hem wel lekker eigenlijk. eigenlijk ook een lekkere wetenswaardigheid voor de luisteraar. Maar goed, het is eh, maandag, het is 3 december en we hebben het weekend weer overleefd. En ehm, tenminste bij. <laughs> Ik weet niet of u het weekend ook overleefd heeft, maar wij wel. En eh, we gaan dus gewoon weer eh, fris beginnen aan ehm, Zandvoort Lunch. Ja. Ik hoop dat u een heerlijke lunch heeft. Lekker broodje, kopje soep, plaatje, het smetertje. He? Allemaal goed. En ehm, dan gaan wij proberen om het eh, voor u leuk te maken. We hebben natuurlijk straks het regio nieuws om half één, half 2. Als het ook mee zit, hebben we ook nog even contact met eh, Job van S junior. Dat gebeurt rond kwart voor één, als het allemaal lukt. Als hij de tijd heeft. Dat moet je bij Job altijd even afwachten druk bezet man. En verder hebben we wat artiesten in het licht. We hebben ook nog een 3 in 1. jongen, jongen, we, we komen de tijd wel door tot twee uur. genoeg gehoord, dus we gaan... Uh... <laughs> Ik vind het wel lekker muziekje eigenlijk. Maar het is gewoon tijd voor de 3 in 1. Heb. Dat uh, kun je... Hè? 3 in 1 ah, Hij is wel lekker, 3 in 1. Tony Joe White. Tony. Damn Onlangs nog overleden, helaas. Eh, goed. Zijn muziek leeft voort. Hier is hij, Tony Joe White. Long bib cap. And they sit there pondering on what they're going to do for the night. And anything the big guy says on, the little guy's far because he digs and he's cool. So it's cool. Roosevelt and Ira Lee and steal the chickens. No Roosevelt's like his name. Yeah. <laughs> yeah. it tastes good. Yes, it would. I love my chicken. Oh, the river was dark and muddy. touch, I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it carry it home and cook it for supper. That's about all they had to eat. They did all right. And down in Louisiana, where the alligators grow so mean, there lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad Annie. everybody said it was a shame. Cause her mama was a wicked on a chain gang. A mean, vicious woman. Every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad ham and a toast sack, poke salad, Annie. The gator's got your granny. Chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame, cause her mama was a wicked on ting A Richard spiteful, straight razor tote moment. <laughs> Lord, I must pick my mess up. bed back. All her brothers were fit for was stealing watermelons out of my truck patch, poke salad, and it. The gator's got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame, cause her mama was a wicking on a chain gang. little poke salad too. You know I need me a mess of it. rock and roll. black stretch of woods. Had an old river running through it and an old wooden bridge across the river. But just as I was about to step up on the bridge, out stepped the troll. The almighty troll. <clears throat> he said, uh, hey, looks like y'all going to play somewhere. I said, he said, Look, uh, like I hate to mess up y'all's job, but I sure could dig here a little music. I said, Man, we can't just plug up and play right here on the bridge. He said, Why? I said, uh, Cause. He said, Play. And that's what we did. Well, the wind was howling at the night, and the moon was covered up with clouds. Walking across a bridge on a dirt road, when I heard the troll growl, he said, "Don't you go walking across my bridge, or I'm going." got to pay the toll of even troll of rock and roll. my toes. Cause even trolls love rock and roll. He said, look, y'all uh, ain't, ain't making it. He said, Would you mind if I uh, borrowed that old guitar of yours and showed y'all a little lick? But since we'd never heard a troll play, <laughs> we let him have it. And he said, like this right here now. rock and roll. Ah, van de maandag. Woehoe! Tony Joe White. Swamper. zoals je dat dan noemt. Een swamper. Oftewel, hij komt uit de Mississippi Delta. En, eh, althans, daar komt die muziek vandaan. Swamp noemen ze dat dan ook. En dat is dus moeras. En als je die streek kent, is heel veel moeras daar. Uit de klei getrokken, zeggen wij in Nederland. Ja, dat zou, ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Is het vandaag voor jou geen feestdag, Ruud? Gewoon een feestdag. Waarom? Was jij 3 eh, december 1965 niet ongelooflijk eh, blij vandaag? Eh nou, nou. Uh, nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Nee. Nou ja, want ik lees namelijk... Ja, dat, weet ik. Dat oh, weet ik. je weet het wel. ik weet natuurlijk. Je weet het. Ik heb het ook gelezen. Ik heb het ook gelezen. maar toen was ik een jochie van 17 jaar... met, met 10 gulden zakgeld in de week. En ik ah. was wel fan, maar... maar <laughs> nee, ik had toen nog geen geld voor LP's, joh. Oh, Wel, nee, dat had ik ooit nog niet betalen, dus, jochie voor 17 jaar met een tientje zakgeld je... <laughs> Nee. Dus toen was je wel heel erg... Eh, heel ik had het singeltje, Michel, dat had ik dan wel. En, maar een hele LP kostte toen 18 gulden 50. Want beste luisteraars, de LP Rubber Soul van de Beatles kwam uit. Maar daar zullen we het nog wel over hebben. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Ja, maar we gaan nu eerst even het over Tony Joe White vertellen. Want, eh, vertel, vertel de man uit Swamp. Zo. Begint zo over de Beatles. Pip, kan je toch niet doen. Eh. Ik weet je wel even af te leiden. Ja, zo is dat. Dus Tony Joe White, ook Grove, Louisiana. Daar is hij geboren en dat gebeurde op 23 juli 1943. En ehm, hij en hij uh, over... Eh, nee, ik zou het weer... Zie je, dan maak ik weer Ja, ja. daar zijn nee. de sidekicks voor. Hè? Ja, hij is eh, dus geboren in Oak Grove in Louisiana. Dat gebeurde op 23 juli 1943. En hij overleed in Franklin, Tennessee. Dat gebeurde op 24 oktober 2018. Mm, dus hij is aardig oud geworden nog. Ja. Ook rust. Dus een Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en gitarist... die eh, het bekend was eh, van zijn hits Poke Salad die we net eigenlijk hoorden... Rainy Night in Georgia... en zijn grootste hit in Nederland, uh, Groupie Girl. Oeh, dat wist ik niet. Ik dacht dat Poke Salad Annie de grootste was. Nou, hij werd gewaardeerd om zijn specifieke... donkere, lage stem. Ja, hij kon heel laag. Dat kan ook weer wel. Ehm, hij, ehm, zijn eerste album... Eh, eh, het eerste album van White, eh, Black and White, werd opgenomen ehm, met David Briggs, Norman Putman en Jerry Kerrigan. En op dat album staat het wereldbekende nummer Poke Salad Annie en de cover Wichita Lineman van Jimmy Webb en Glenn Campbell. Soul Francisco wordt een hit in Frankrijk... en eind september 1973 werd White gevraagd door producent eh, Huey P. Mio... om eh, mee te werken aan de Memphis-sessies... Die, eh, die, die, dus drie dagen eh, duurden. En zo kwam het bekende album eh, Southern Roots van Jerry Lee Lewis onder andere tot stand. Nou, Tony Joe Waters, u hoorde drie prachtige liedjes van de man... Eh, te weten Roosevelt en Ara Lee. En daarna natuurlijk Poke Salad Daddy, een van zijn uh, groot En Poke Salad, dat is dan weer een gerecht uit die, eh, uit die, ja, uit die, uit die delta, hè, die Mississippi Delta, de, de poke salad. En Annie was kennelijk een vrouw die dat heel goed kon maken. Dus vandaar poke salad hmm. En de laatste, dat heette Even Trolls Love Rock and Roll. Nou, dat is toch ook maar even mooi. <laughs> Tony Joe White Goed, we gaan gauw verder met een artiest in het licht. En dat is toch wel een hele bijzondere vrouw. Eh, zij is werd geboren 1932 op deze datum, 3 december dus. En eh, zij is ons helaas ook alweer een tijdje geleden ontvallen. En het is een... Eh, ik vond het altijd een wereldzangeres. Ik zat vroeger altijd eh, graag naar haar tv-shows te kijken. Juist omdat ze zo enorm veelzijdig was. Ze kon echt eh, heel veel dingen. Ze kon gevoelige, mooie liedjes zingen. Maar ook eh, hele woeste dingen. En ritmische dingen. En later was het leuke dat zij stopte met, met de showbiz. En een totaal andere kant op ging. Want ze werd jurist en zelfs rechter. Nou, dan weten eh, de kenners natuurlijk al lang dat ik het over Corrie Brok heb. En het was dus haar geboortedag vandaag, eh, 76 jaar <clears throat> geleden. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. 1932? Eh, nee, nee, nee, 86 jaar, geleden. 2016 overleden, dus... Eh, ja, ja, nee, Ik, ja, ja. helemaal goed, Beb. Bedankt voor de aanvulling. De calculator bij de hand, hoor. Corrie Brok, ja. <laughs> Prachtige zangeres. Twee liedjes van haar. En twee mooie liedjes van haar. Daar komt zij. Als het goed zit. Als de techniek ons niet in de steek laat. Nee. Artiest in het licht. Zij is zigeuner koningin. Zij heeft de trots van een vorstin. En toch zegt iedereen mama. Zij is de moeder wijs en goed van kinderen met zigeunerbloed, waar ook haar onderdanen zijn, verstrooid als zand in de woestijn. Zij voelen hoe, dat weet men niet, het lijkt alsof men het voorziet. En de zigeunerkaravaan vertrekt, komt overal vandaan. de bergen het ravijn, Zij moeten bij La Mama zijn. Het wordt de laatste reis naar mama. En elke van maand tot spoed. Men weet, men voelt in elke stoet. En zacht, weemoedig klinkt een lied van stil verdriet. Ave Maria. gedragen door de wind, zoals het altijd is gegaan. Ze komen overal vandaan. Ze zijn op tijd staan om haar heen, ze lieten haar zo vaak alleen, maar nu is iedereen. zilvergrijs. Haar hart was mild, haar liefde wijs. Het afscheid valt haar nu niet zwaar. Ze kwamen allemaal voor haar. Nog eenmaal gaat haar blik in rond naar Giorgio eens een vagebond en Mario de gitarist. La mama heeft ze zo gemist. Ah. was koningin. Zij had de trots van een vorstin. En toch zei iedereen... La mama. Zij was de moeder wijs en goed van kinderen met zigeunerbloed. Zij staan nu allen om haar heen. La mama, laat hen nu alleen. een kruis en bidden zacht. Haar laatste dag wordt eeuwig nacht. Een laatste kus, zij moeten gaan. Zij kwamen overal vandaan, maar haar been licht. Zit niet zo suf met die eeuwige krant. Ga niet van slaap of verveling. Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand. Maar ik eet niet van de bedeling. Kijk me niet aan of je denkt, leef je nog? Ben ik nog altijd die vrouw? waarmee je destijds, wanneer was dat toch, per se dat avontuurtje hebben wou. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag Wees nog eens lief en galant. Wees wordt dik en je haar wordt al grijs. Maar je kunt heus nog wel flirten. Ach, je bent soms nog zo'n kind, zo onwijs, nurks en baldadig ombeurten. Weet je nog, weet je nog, zeg nu niet nee, weet je nog dat je doen zei. Het gelukkigste paar, dat zijn wij met z'n twee, mijn lief liefste lief gaat nooit voorbij. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag dan wordt de wereld weer net als vroeger een sprookje. prachtige liedjes van... Het liedje waarmee ze het Songfestival won in 1957. Praat dat waren nog eens tijden. 1957 in de tijd dat, eh, dat de televisie... steeds meer mensen televisie in de huiskamer kregen. In de tijd dat er nog anoniem gestemd werd op het Songfestival. En dat eh, Duitsland en Denemarken de tweede en de derde plaats bereikten. Corrie Brokken. Corrie heeft later nog vaker meegedaan aan eh, Songfestivals. Ja, maar, um, met het liedje Mijn Ideaal. Ja, ja, ja. Toen heeft ze ook nog wel aardige hoge ogen gescoord, dacht ik. Maar net als toen ZFM was luncht, doorslag. Daarom live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Ja. <laughs> Oh, nou krijgen we ineens een goede tune. gaat <laughs> wel. nou, namens ZFM alle eer en glorie. Dit moesten we hebben. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Zaterdagmiddag is een scootmobiel in een flat aan de Cornelis Slegerstraat in Zandvoort in brand gevlogen. Het vuur was snel onder controle, maar het richtte erg veel schade aan. De scootmobiel stond in de hal van de bovenste etage. Omdat er veel rook bij vrijkwam, werd rekening gehouden met een grote brand. Uiteindelijk bleek dat mee te vallen en werd het zijn brandmeester snel gegeven. De bewoner van de naastgelegen appartement is nog wel nagekeken in de ambulance... omdat hij rook had ingeademd. Volgens de veiligheidsregia heeft het vuur flink wat schade aangericht in de hal van de flat... en vooral aan de naastgelegen woning. In Haarlem heeft een medewerkster van Grand Café op de Grote Markt... op zondagmiddag tijdens haar werk een ongeluk gekregen. Door in ongelukkige samenloop van omstandigheden kreeg zij een mes in haar buik. Op het moment van het ongeluk stond de vrouw in de spoelkeuken van het café... met enkele borden in haar handen waarop messen lagen. Een openzwaaiende deur drukte een van de messen in haar buik. De vrouw is niet ernstig gewond geraakt, ze is in de ambulance behandeld... maar een opgeroepen traumahelikopter en de politie... die aanvankelijk was opgeroepen voor een steekpartij... konden eh, opgelucht weer vertrekken. In Haarlem zijn tijdens een brand eh, in Haarlem-Noord katten omgekomen in een woning. Er waren meer huisdieren in huis, maar die konden nog gered worden. En dit is voor dit moment het laatste nieuws uit de regio.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 Mogelijk breekt de zon vandaag nog verder even door, maar vanmiddag en vanavond neemt de buigheid toch weer toe. Er waait een stevige zuidwestenwind, 3 tot 6 boven. De temperatuur blijft hoog voor de tijd van het jaar, 11 tot 13 graden. Morgen is de wind veel rustiger en verder schijnt de zon dan geregeld. Er valt er nog slechts een enkele bui. Woensdag gaat het wederom regenen en ook vrijdag lijkt het behoorlijk nat te worden. Tot zover het nieuws van Weer Online.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 Regrets, I had a few, but then again, few to mention. I did what I had to do and so it true without exemption. I planned each shattered course, each careful step along the highway, and more, much more than that.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 I did it my way. Er zijn veel gladde versies van dit <clears throat> prachtige liedje, eh, dit prachtige Franse liedje. Jean-Claude eh, François heeft het geschreven, geloof ik, als ik het goed heb. Eh, en de, eh, Engelse tekst eh, van Paul Enka natuurlijk. En er zijn tientallen, nee, honderdtallen <clears throat> versies van, van My Way. Maar, maar deze is waar, hè? Deze is waar. Deze Dit is eigenlijk de enige echte, de enige die waar is. Ja. Vind je? En dat voel je. En dat voel je. Ik bedoel, de, manier waarop je dat zingt. Het is lang niet... Nee, ik zeg het zo, Er zijn er veel die het veel beter zingen. Ja. Ja, ja. <laughs> natuurlijk. Er zijn er veel. Frank Sinatra hoort, die zingt het honderd keer beter. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Alleen, dit is doorleefd. En dat, dat merk je bij die andere versies gewoon veel minder. Herman Brood dus met My Way. En werkelijk, ik, vind, wij vinden het hier, wij samen, Beppe en ik. Ja, ja, ja. Wij vinden het de mooiste versie van dit nummer. Ja, ja wij nog ja, zeggen? Wij vinden dat mooi. Ja, eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Namens ons. Namens ons. Jammer dat hij er niet meer is, Herman. Goed, ehm, we hebben nog iemand die eh, jarig is vandaag, geloof ik. Ja, ja, hij is niet dood, dus hij leeft nog. En eh, dat, <laughs> dat is tot een grote verbazing dat, hij, dat hij er nog is zelfs. Want deze man die heeft echt ook, net als Herman Brood, alles gedaan in het leven wat God verboden heeft. En alles gebruikt wat er maar te krijgen, de gebruiken valt op de, op de wereld. En... Ehm, toen uh, laatst, eh, <laughs> een tijdje geleden nog weer eens iemand ont, <laughs> eh, overleed uit de, uit de popmuziek. Toen stond er op een gegeven moment een leuk plaatje op Facebook met zijn kop erop. En dan zei, hey, I'm still there. <laughs> En dat is in zijn geval best wel wonderbaarlijk. Nou, we zullen niet zijn heavy, eh, heavy nummers draaien. Want dat, is een, eh, dat moet eh, Angela maar een keer doen in het metalprogramma. Op een andere tijd. Maar ik ga toch wel even een liedje van hem draaien. Want hij is per slot jarig vandaag. Ja, en dat, dat moet je niet laten zitten. Hij is gewoon jarig. Dus gaan we een liedje van hem draaien. Tuurlijk, zo hoort dat. Artiest in het licht. Ozzy Osbourne. En het nummer heet Mama, I'm Coming Home. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Times gone by seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah, you had me hypnotized. say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so Ozzy Hij werd geboren op 3 december 1948. <clears throat> Hij is dus gewoon 70 eh, geworden vandaag. Nou, dat had, kennelijk, dat had denk ik niemand verwacht. <laughs> Want eh, nogmaals, hij heeft echt alles gedaan... Eh, qua spiritualiën en dergelijke wat, eh, wat God verboden heeft. Maar goed, eh, maakt allemaal niet uit. Het is wel een meneer die fantastische muziek gemaakt heeft. Begon in de 70 jaren natuurlijk met de band Black Sabbath. En knallers zoals hits als Paranoid. En eh, toen hij uit Black Sabbath stapte, ging hij, had hij ook nog eens een fantastische solo carrière. Hij verwierf zelfs de multi-platina status... En dat eh, in zijn solo carrière. En dat gebeurde in aanvulling op diegene die hij al had verdiend met Black Sabbath. Nou, No More Tears, dat is een van zijn bekendste solo werkjes, Maar die vond ik echt wat heavy voor dit tijdstip. Ik doe ik maar even niet. En hij duurt ook erg lang. <laughs> maar ik vond dit liedje van eh, gisteravond. En ik denk, hé, hey, dit is wel heel erg mooi. Mama, I'm coming home van Ozzy Osbourne. Zo. En Ozzy, van harte jongen. Op je verjaardag en drink niet te veel. ja, goed advies. Moet je een beetje kunnen toch wij 70-jarigen onder elkaar.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 love you Ja, de stem had u natuurlijk herkend uit duizenden, wat, miljoenen. <laughs> dat is zo onmiskenbaar. Maar dat hij dit liedje heeft aangepakt en op zijn manier. En het is natuurlijk heel anders dan het origineel, maar het is wel vreselijk mooi. Lief. Ja. Ja. In My Life, Johnny Cash. En eh, ik, ik vind dat hij dat fantastisch doet. Ja, echt een eh, heerlijke versie. En, eh, ja, nou goed. het is vandaag dus de verschijningsdatum van het album Rubber Soul van de Beatles. Twee uur zakken ik er nog wel iets van draaien. Even een van mijn favoriete liedjes van het album. Als het mag. <laughs> dat we niet klachten krijgen. Weer Beatles. Maar ehm, twee uur komt dat wel even goed. Ja, vind jij dat mag? Ja, ik vind het mooi. Oké, nou dan gaan we dat doen gewoon. En wij zijn beslot van Soul. Hè? Of je nou rubber is of niet. <laughs> Trouwens, een leuk band. Ja, dat is een leuke naam. Van, ja, dat is eigenlijk wel een leuke naam voor ons bandje. Maar ik zit nog helemaal met het droevige verhaal... dat je toen geen geld had voor die LP. Ja, die LP's. Wat kostten ze toen? 18 gulden 50, dat zei ik straks al. Die kostte toen 18 gulden 50. En moet je praten in 1965. Als, je, oh. als je nu een LP koopt... Eh, bijvoorbeeld, ja, als je nu een LP koopt, dan betaal je er gemiddeld 22, 23, 24 euro, voor. voor een gewone LP, hè? Niet over de... Maar gewoon LP. 22, 23, 24 euro gemiddeld. Nou, reken dat als, om naar de gulden tijd... Dan, dan zit je op een, een, een, drie keer zoveel. Ja. ja, ja. ja. we eh, mogen niet meer terugrekenen... want dan schrik je je geregeld te pletteren. Ja, nee, dat moet je ook niet meer doen. Maar voor die tijd was 18,5 ook onbereikbaar. Ja, dat is net zo onbereikbaar als dat je nu zegt van nou ja goed, het is een LP. Hey, ik heb natuurlijk die nieuwe versie van de White Album gekocht. Prachtige eh, versie. Maar kostte wel 85 euro. Ik bedoel maar. Ja. Onvoorstelbaar. Ja, dat is... Eh, <laughs> eh, ik snap het ook wel, want vinyl is gewoon heel duur om te produceren op dit moment. Heel duur zelfs. Want er is eigenlijk in heel Nederland geloof ik nog maar één of twee perserijen. Uh, grootste staat in Haarlem, de oude, oude CBS... Uh, eh, perserij is altijd in stand gebleven. En je had er eh, in, in Haarlem een bij, eh, of tenminste in Heemstede, de Blekersvaart van toen de tijd Bovema. Ik weet niet of die er nog... Ja, van de Bronsteeweg. Ja, ja, ja, nee, die zat dan aan de Blekersvaartweg. Maar ik, ik weet niet of die er nog is. Maar goed, maakt niet uit. Jij moet het weten, want jouw zuster zat ook daar, toch? Ja, mijn zuster zat daar ook. Ja, ja daar dat ik het weet. Oké. maar ik weet waar, waar die perserij was niet, nee. Dit zijn de Eagles. En die zeggen gewoon, joh... Doe het maar makkelijk aan. Take it easy. Doen we dat. Wat Moesten we doen. Ja, wat tekenen die? Allemaal. Allemaal. sound. van eh, deze band, de Eagles. Eh, ik kreeg dat singeltje. Ik, ik, was toen in Brabant bij een eh, toenmalig <laughs> familielid. En daar kreeg ik dit singeltje van, van Jack de Nijs geloof ik nog. Ja, ja. laat een beetje... ja. En daar kreeg ik het singeltje van. Dus, hij zegt dus tegen mij, hij zegt hier, dit is wel een leuk bandje, moet je eens horen. Nou, oké. Hartstikke leuk bandje. De Eagles dus hey, we gaan naar het, uh, we gaan naar het uh, van 1 uur. Ja, u heeft Joop van Nes moeten missen, maar die was er niet vandaag. Dus nou ja, helaas. Tweede uur, geen bijzonderheden, alleen het nieuws. En eh, we hebben nog een leuke artiest in het licht. Die heeft Bep uitgezocht.